een gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol... over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft afgezegd. Kamerleden zijn boos op Marokko... maar ze hebben ook kritiek op de staatssecretaris. Tabaksfabrikanten die winkeliers bulkkorting geven... krijgen voortaan een hoge boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA ziet de korting als een overtreding van het reclameverbod. De boete is 45.000 euro per overtreding met een maximum van 450.000 euro. De bonuspraktijken kwamen vorig jaar aan het licht. Een aantal fabrikanten zei toen dat er niets mis was met het systeem. Daar haalt de NVWA nu een streep door. Bij een plofkraak op een SNS-geldautomaat in Ede zijn vannacht meerdere woningen beschadigd. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. De daders zijn nog niet gepakt. Vanwege de vele plofkraken sloot ABN AMRO vorige week honderden van zijn geldautomaten. Een groep Nederlandse IS-vrouwen stapt naar de Hoge Raad om af te dwingen dat zij en hun kinderen kunnen terugkeren naar Nederland. In eerste instantie oordeelde de rechter dat de kinderen moesten worden teruggehaald... Desnoods door ook hun moeders mee te nemen. In hoger beroep ging er een streep door dat besluit en nu volgt dus cassatie. In het zuiden van India heeft de politie vier mannen doodgeschoten... die werden verdacht van de gewelddadige verkrachting en dood van een 27-jarige vrouw. Bij een reconstructie van de gebeurtenissen in Hyderabad... zouden de verdachten hebben geprobeerd om agenten hun wapens af te pakken en te vluchten. Daarop werden ze doodgeschoten. Het weer bewolkt en periode met regen. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot krachtig. Aan zee eerst nog even hard. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Landsmeer en Watergraafsmeer. 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn drie rijstroken dicht, de vertraging ruim een uur...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 You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying. 106.9. Dit is ZFM. wenst jullie allemaal fijne dagen en...